Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KLP uur uurtijd 15 automobilisten bekeurd voor het negeren van een rood kruis boven de weg. De bestuurders negeerden de matrixborden op de A4 en de A44 richting Den Haag. Daar stond bij Nieuw-Vennep een vrachtwagen met pech die weggesleept moest worden. Volgens de politie veroorzaakten de 15 bekeurde bestuurders gevaarlijke situaties op de weg. De boete voor het negeren van een rood kruis is 220 euro. Een incident tijdens een scheikundeproef in Dresden heeft gisteravond tot grote paniek geleid. Op de Technische Universiteit in de Duitse stad waren 70 studenten aan het werk. Ineens werden enkele van hen onwel en werd groot alarm geslagen. De brandweer ontruimde de gebouwen en zette de omgeving af. 100 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen hadden last van vergiftigingsverschijnselen, maar niet ernstig. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Mogelijk is tijdens een chemische proef een kleine hoeveelheid arseenwaterstof vrijgekomen. Maar metingen van de brandweer in Dresden hebben niets opgeleverd. De gemeenteraad van Apeldoorn is onvoldoende en onjuist geïnformeerd over onverkoopbare bouwgrond. Dat stelt een gemeentelijke enquêtecommissie in een rapport. Apeldoorn heeft in het verleden veel grond gekocht om die later met winst te kunnen verkopen. Maar door de crisis worden er minder woningen gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd. De onverkoopbare bouwgrond levert de gemeente een miljoenenverlies op. In het slechtste geval gaat het om 200 miljoen euro, stelt de commissie. Het weer, vannacht buien met kans op hagel, natte sneeuw en een klap onweer. Langs de kust ook kans op windstoten. Minima van 1 tot 5 graden. In de ochtend eerst nog buien, maar smiddags droger en periode met zon.